Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een lid van de Amerikaanse rechtsextremistische groep de Proud Boys... heeft een bekentenis afgelegd over zijn rol bij de bestorming van het Capitool vorig jaar januari. Trump-aanhangers wilden met die bezetting voorkomen dat Joe Bidens verkiezingsoverwinning officieel zou worden. De 34-jarige Charles Donohoe, leider van het Proud Boys chapter uit North Carolina, bekende in de rechtbank dat hij mede het plan had bedacht van de bestorming. Er worden ongeveer 700 mensen vervolgd voor hun rol destijds. Rusland heeft de vergunningen ingetrokken van 15 internationale mensenrechtenorganisaties... waaronder Amnesty International en Human Rights Watch. De organisaties delen details over de oorlog... die volgens de Russen vallen onder valse informatie. En het verspreiden daarvan is strafbaar. Human Rights Watch meldde een paar dagen geleden nog... dat Rusland het oorlogsrecht meerdere keren heeft geschonden in Oekraïne. Finland geeft Russische kunst, die in beslag was genomen, terug aan Rusland. Meldt het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken. De kunstwerken uit Russische musea waren uitgeleend aan Italië en Japan. Ze werden op 1 en 2 april in beslag genomen door de Finse douane... omdat ze mogelijk vielen onder de EU-sancties tegen Rusland. Maar morgen gaan nieuwe EU-sancties in... waarin een uitzondering wordt gemaakt voor culturele artefacten. De kunstwerken zijn in totaal zo'n 42 miljoen euro waard. Acteur en rapper Will Smith is de komende tien jaar niet welkom bij de Oscars. En hij mag ook niet naar andere evenementen van de Academy... die de Oscar-uitreiking organiseert. Aanleiding voor het besluit is de klap die Smith bij de laatste uitreiking uitdeelde... aan komiek en presentator Chris Rock. Die had een grap gemaakt over het uiterlijk van de vrouw van Will Smith... Smith zegt dat hij de beslissing van de Oscar Academy accepteert en respecteert. Het weer. Opklaringen, alleen in het zuiden is het bewolkt. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Morgen neemt vanuit het noordwesten de kans op winterse buien toe.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 Ik ben altijd weer bij je, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op elke tijd. Ja, we proosten op het leven, stress even vergeten. Genieten van hoe simpel geluk kan zijn. Laat die tijd er maar komen, volg je nieuwe dromen. Ze zijn wel dichterbij dan je eigen my hand. Hold on to me. You got Hold on to my waist. Don't let go of me. So good. Hold on to my hand. Hold on to me. You got Hold on to my body.